Eh, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika en Rusland gaan volgende week opnieuw op hoog niveau praten... over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse toponderhandelaar Steve Witkoff reist mogelijk naar Moskou... om daar met president Poetin te praten. Door gesprekken met Europese leiders is het eh, Amerikaanse voorstel op een paar punten aangepast. Waarschijnlijk gaat Witkoff dat komende week met Rusland bespreken. Maar de eisen van Rusland en Oekraïne liggen ver uit elkaar. De politie heeft dit jaar al 502 nepagenten gearresteerd. Dat meldt nu.nl. Dat zijn er fors meer dan voorgaande jaren. Afgelopen zomer startte de politie een campagne om ouderen te waarschuwen tegen babbeltrucs. In augustus en september waren er daarom eh, even wat minder incidenten. Maar sinds vorige maand nam het aantal toch weer toe. Vandaag wordt er voor de derde dag op rij gestaakt in België. Mensen uit verschillende sectoren leggen het werk neer. Zoals het openbaar vervoer, winkels, scholen en productiebedrijven. Een grote Belgische vakbond vertelt je wat je kan verwachten hier en daar zal het duidelijk merkbaar zijn dat de winkels, dat er toch veel minder personeel eh, aanwezig is in de winkels. Ehm, er zal hier en daar ook wel een piket staan. Er kunnen winkels gesloten zijn. Ook op de Belgische luchthavens wordt gestaakt. In Brussel zijn alle vertrekkende vluchten en de helft van de aankomende vluchten geschrapt. ook het treinverkeer kan nog last hebben van de staking. En Ajax heeft ook zijn vijfde wedstrijd in de Champions League verloren. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Benfica staat ze staan niet goed voor. Ajax heeft als enige club in deze editie van de Champions League nog geen punten binnengehaald. Toch klonk de trainer positief tijdens de persconferentie. Je hebt natuurlijk altijd gewoon een, eh, een gameplan, eh, een plan van aanpak. De manier waarop je wil verdedigen, de manier waarop je tot aanvallen wil komen en het omschakelen. Nou, dan vind ik het sowieso een, eh, een positief punt dat mijn spelers zich aan deze afspraken gehouden hebben. Dat ze het ook met elkaar hebben opgepakt, ze hebben het met elkaar bewaakt. Ajax heeft in totaal 14 doelpunten tegengehad. Het weer op veel plaatsen komt mist voor. Vooral in het noorden van het land kan dat dichte mist zijn.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 Volgens de kinderrechtenorganisatie focust de EU zich vooral op strenge grensbewaking... en worden kinderen daardoor in de handen van mensensmokkelaars gedreven. De Amerikaanse speciaal gezant praat komende week met de Russische president Poetin... over het plan om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens president Trump zijn er in de gesprekken met Oekraïne en Europese leiders vorderingen gemaakt. En in België is vandaag een nationale stakingsdag. Gisteren en eergisteren legde vooral het personeel van openbare diensten het werk neer. Vandaag doen ook andere sectoren mee, zoals winkels en productiebedrijven.